Zelf wekten ze de indruk dat ze de moorden pleegden in opdracht van IS, maar Marokko gaat ervan uit dat ze alleen door IS zijn geïnspireerd. Pakketbezorgers zijn slecht voor de verkeersveiligheid in woonwijken, vindt Veilig Verkeer Nederland. Door de opkomst van internetwinkelen worden steeds meer pakketten thuis bezorgd en opgehaald. Dat leidt volgens Veilig Verkeer tot steeds meer drukte, snelheidsovertredingen en foutparkeerders. Om inzicht te krijgen in ongelukken en doden door bestelbusjes wil Veilig Verkeer dat ongevallen beter worden geregistreerd. Om de wijken veiliger te maken kunnen consumenten pakketten niet meer thuis laten bezorgen, maar bij een servicepunt in de buurt. De totale hypotheekschuld is vorig kwartaal opgelopen tot 702 miljard euro, meldt het CBS. Dat is een stijging van 30 miljard in vier jaar. In die tijd gingen de huizenprijzen flink omhoog. Het is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld stijgt. Vijf gewichtheffers die actief waren op de Olympische Spelen... zijn alsnog betrapt op dopinggebruik. Dat werd ontdekt bij hertesten van urinestalen. Twee van hen kregen een gouden medaille. Het gaat om de Oekraïner die in 2012 in Londen won... en de Oezbeek die vorig jaar in Rio de Janeiro goud pakte. De vijf gewichtheffers zijn voorlopig geschorst. Hun medailles worden zeer waarschijnlijk ingenomen. Coca-Cola kreeg dit jaar het gouden windei van organisatie Foodwatch voor meest misleidende reclame. Het merk brengt flessen Smart Water op de markt, dat volgens Foodwatch gewoon water is, maar dan veel duurder. In een reactie zegt Coca-Cola dat het zich niet herkent in het verwijt dat de marketing rond het product misleidend is. Het weer wisselend bewolkt en in de loop van de dag af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden.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 We go along, walking in a winter wonderland. en stuur je allemaal fijne dagen en